Mariel Hageman met het NOS Journaal. De islamitische rebellengroep Abu Sayyaf heeft op de Filipijnen een van zijn gijzelaars onthoofd. Volgens de autoriteiten is het slachtoffer de Canadese toerist John Ridsdale... die vorig jaar september samen met drie anderen werd ontvoerd. Op het Filipijnse eiland Jolo werd vanmiddag een plastic zak gevonden... met daarin een afgehakt hoofd. Abu Sayyaf had voor elk van de vier ontvoerde toeristen 5,6 miljoen euro losgeld geëist... dat vandaag moest worden betaald. Vijf uur na de deadline werd het hoofd van een van de gijzelaars gevonden. De Canadese premier Trudeau heeft de daad van Abu Sayyaf scherp veroordeeld. De oppositie wil opheldering van het kabinet of de Belastingdienst informatie voor de rechter heeft achtergehouden over een tipgever van zwartspaarders. De fiscus beweerde tijdens rechtszaken dat een belangrijke tipgever anoniem moest blijven en maakte zijn naam en sommige afspraken onleesbaar in het contract. Volgens de Belastingdienst moest dit vanwege afspraken over de anonimiteit. Maar uit een kopie van het document blijkt dat er juist geen garantie was gegeven over het geheimhouden van de naam. In Bangladesh is een redacteur van een homoblad in zijn appartement vermoord, zegt een politiewoordvoerder in de hoofdstad Dhaka. De homoactivist werkte ook voor een Amerikaanse organisatie. De verantwoordelijkheid voor de dood van de redacteur is opgeëist door IS, maar de autoriteiten in Bangladesh zeggen dat de terreurorganisatie helemaal niet actief is in het land. Saudi-Arabië wil de komende decennia minder afhankelijk worden van olie. De regering heeft een van de grootste investeringsfondsen ter wereld aangekondigd dat alternatieve inkomsten moet aanboren. Saudi-Arabië wil binnen vier jaar onafhankelijk zijn van de inkomsten van fossiele brandstoffen.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 Dus tijd voor CFM Cinema. Het programma met heel veel filmmuziek en nog veel meer. Oude films, nieuwe films, bijzondere soundtracks. Nou, dat belooft toch weer wat vanavond. Films eerste uur, Mr. Nobody, Kill Bill 1, Dead Proof, Jane Cut the Gun en Forsake. Die laatste twee zijn westerns, nieuwe westerns. Maar ja, zoals te doen gebruikelijk beginnen we natuurlijk altijd met de hit van de maand. En aangezien het alweer de laatste maandag van april is... is dit de laatste keer dat we Paolo Nutini draaien met Iron Sky. komt die Iron Sky. progress is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life van de cd Caustic Love. Uh, eh, mooi muziekje. Was de laatste keer deze maand dat ik hem eh, gedraaid heb. Maar als je hem nog een keer wil luisteren, zoek je hem gewoon lekker op natuurlijk. Overal te vinden. Ook een mooi filmpje op YouTube van eh, Paolo Nutini dat hij dit nummer zingt in een live versie. Leuk, leuk, leuk. wat zetten we daar tegenover? Oh ja, reclame muziekje doen we toch weer eens. deze keer heb ik gekozen weer voor een automerk, want dat vind ik toch vaak de mooiste muziek onder de spotjes. Hoewel dat vaak hit worden. Kijk maar naar First Aid Kit bij de Renault Katjard naar Sunweb reclame van eh, eh, Rudd, Follow the Sun. Nou, zo zijn er talloze voorbeelden. Dit is een wat ouder nummer. Dit wordt gedaan door de eh, Henri Mancini. En dat is, even kijken waar ik hem heb staan, Henri Mancini. De Baby Elephant Walk van Range Rover, dacht ik. Jeep. mooie klanken van eh, Andy Mancini. Uh, ja, autoreclame muziek is altijd grappig natuurlijk. We, gaan het, eh, we zullen er nog eens een keer wat meer van draaien. dan heb ik de eerste film op de rol staan. Mr. Nobody, aanstaande vrijdag op televisie. Er zit veel popmuziek in. En dat weet je, eerste uur doen we altijd veel films waar popmuziek in verwerkt zit. En deze Mr. Nobody, vrijdag om half één, s'nachts tot drie uur op RTL 8. En ik ga gewoon wat uit deze fantastische soundtrack draaien. Eens even kijken wat ik heb staan van... Eh, even zoeken, want ik moet het even opzoeken waar ik hem heb. Mr. Nobody. Ik begin met een nummertje van Emmalou Harris. Heel bekend, Emmalou Harris. Mr. Sandman luister je naar eh, CFM Cinema. En deze de muziek komt allemaal uit de soundtrack Mr. Nobody. En er komt de volgende ook uit. En het gaat allemaal over dromen. En dit is Daydream, Wallace Collection. Goud vanuit zou ik bijna zeggen. Het dat verhaal Mr. Nobody is eh, een bijzonder verhaal. De film is eh, van Jacco Dorma, van Dormaal, een Belgische cineast. Vandaar ook de Wallace Collection, denk ik. En zijn broer heeft ook muziek voor de film geschreven. Pierre van Dormaal. Eh, ik zie ook een paar bekende spelers in de film zitten. Jared Leto, Sherry Polly en Diane Kruger. Oh, die ken je wel van Glorious Bastards. En van El. De film begint verbluffend met verschillende versies van dezelfde man. Neem op als 118-jarig in 2092 als tiener in drie parallele werkelijkheden... en als dertiger in drie afzonderlijke gezinssituaties. En dan is er nog de Nemo-creatie op Mars. De pennenbrug van een van de tieners, Mr. Nobody... speelt met tijd en ruimte zonder pretentieus te worden. De centrale vraag is, wat had het leven gebracht... als je op de kleinste momenten een andere keuze had gemaakt? Ja, dat is natuurlijk altijd zo, hè? Ja, wat had het leven gebracht als je andere keuzes had gemaakt? Wauw. Denk daar maar eens over na. Nou, ik had beloofd om nog één nummertje eh, van deze soundtrack te doen. En dat is van Pierre van Dormaal, eh, Sous le Drap. die aanstaande vrijdag om half 1 op RTL 8 tot 3 uur. Dus laat de uh, videorecorder maar draaien zou ik zeggen. Eh, die Pierre van Doorman heeft denk ik 10 soundtracks geschreven. De rest is allemaal popmuziek. Bijvoorbeeld dat Mr. Sandman, er zitten er wel drie versies van in. Best een grappige eh, eh, cd en een bijzondere film. En het is ook weer eens tijd dat Kill Bill uit de kast gehaald wordt. En daar ga ik ook wat van laten horen op deze, ja, ik moet zeggen, lentedag. En maar een lentedag die wel vrij fris is. Ik denk dat de temperatuur niet boven de 8 graden gekomen is. Ik denk dat het geregend heeft. Ik weet dat het gehageld heeft. Ik weet dat er ook een spatje zon was. Al bij al een eh, fantastisch filmweer natuurlijk. Dat moet ik wel zeggen. Heerlijk om op de bank weg te kruipen met een spannende film. Of gewoon lekker naar je radio te luisteren. Kill Bill, deel 1. En we beginnen natuurlijk met een hele mooie bang bang. Nancy Sinatra. and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, Remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby. mevrouw uh, eh, Toerman wordt op haar bruiloft neergeschoten... door haar collega's, een club huurmoordenaars... onder leiding van ene Bill. Ze overleeft ter nauwe dood en ontwaakt jaren later uit een coma. Bemachtigt een samurai-zwaard en zoekt haar aanvallers op... om eh, ze één voor één te vermoorden. Eerste deel uit een tweedelig eh, film. ja, dus film zit bol Aziatische film, vechtfragmenten en... ja, een mooie, prachtige soundtrack met heel veel mooie popmuziek. En het is prachtig in beeld gebracht. En ja, ik ben ook een enorme fan van uh, Maiko Kaji. Die twee in de eerste en in de tweede film een, een lied zingt. En eigenlijk is er een film waar zij de hoofdrol speelde voor Quentin Tarantino het begin geweest om die Kill Bill te maken. Want eigenlijk was deze uh, Maiko Kaji ook. En die speelde in de film een soortgelijke rol. En die heeft hij blijkbaar gezien. Kom ze. 下駄の音きしむ銀河な重さ見つめて歩く闇を抱きしめる蛇の目の傘ひとつ命の道を行く女 涙はとに捨てました振り向いた川に遠ざ 旅の日がいてた鶴は動かず泣いた雨と風冷えた水もにほつれ髪映し涙さえ見せない蛇の目 闇の道を行く 川に身を Maiko Kaji, The Flower of eh, Carnage. Eh, ja, allemaal uit Kill Bill. Kill Bill is aanstaande vrijdag. Vrijdag is echt een filmdag. Hè? Als je de, films kijkt die op vrijdag gedraaid worden... dan kunnen de mensen ook het langer volhouden. Om 10 uur begint die Kill Bill 1 en op NPO 3 duurt tot 10 voor twaalf. Nou, dat is nog te zien. En natuurlijk, als we dan uit Kill Bill muziek draaien... dan kan ik niet om deze heen. Santa Esmeralda. Lange versie, dat is niet helemaal Had. zo loopt nog wel een tijdje door natuurlijk. Fantastische soundtrack, weer eh, allemaal fantastische nummers. Eigenlijk zonder op te stoppen, maar het duurt meer dan 10 minuten. Dus dat moesten we maar niet doen vanavond. Al wil je hem horen, kijk dan naar de film zou ik zeggen. Aanstaande vrijdag. En dan zitten we toch in de Tarantino-hoek. Dan draai ik nog een nummertje uit een film van Tarantino... die van de week ook op eh, de televisie komt. Eens even kijken waar ik die heb staan. Dead Proof. Eens even kijken. Ja, ik moet hem even zoeken. Neem me niet kwalijk. Ik ga eerst een andere draaien. En dan kijk ik wel of ik nog even de gelegenheid heb om iets te draaien. Ik heb het vorige keer over een persiflagebandje gesproken. De Bonzo Dog Doeda Band. En daar heb ik nog tijd voor om even deze geweldige draaien. Beautiful Zelda. Ook een grappig filmpje op YouTube. De Bonzo Dog bent Band. Beautiful Zelda. the hearts of the superheroes of the galaxy. So why does she wanna mess around with me? Listen to my story, it's sad but it's true. Please don't laugh, it could happen to you. grappige muziek van de Bonzo's. Inmiddels heb ik gevonden wat ik zocht, dus ik kan hem gerust zeggen... The Dead Proof, de film en daar het nummer Baby Smith, It's You. van eh, Tarantino. Onder andere met Kurt Russell, Rose McGowan. Een paar vriendinnen gaan een avondje uit om onder het genot van een drankje en narcotica fijne taranteske gesprekken te voeren. Maar dan bemerken ze dat ze gevolgd worden door een gespierde tikje enge stuntman. En een eveneens nogal gespierde, eveneens nogal enge auto. Zou die kwade bedoelingen hebben? Een onderdeel van een Grindhouse project dat Tarantino samen met Robert Rodriguez opzette als een hommage aan de B-films. Vanavond, 11 uur, Veronica. until that snake slithers out into sight. And Bishop Boys are coming for you. Don't need a gunslinger. You need a goddamn regiment. Go back to that little house. It's best tell it to your husband. He's in rough shape. It's not worth your life, Jane. My life's worth isn't your concern. Hasn't been for years. How many might they be? Used to be more than a dozen of them. Minus one. safe, would you? I've been running my whole life. I gotta put my face to it. So the Bishop Boys are all very big and fat. Ja, dat was uit de eh, nieuwe eh, cowboyfilm Jane Got a Gun. En daar ga ik wat muziek uit draaien. Ik heb twee westerns, Forsake en eh, Jane Got a Gun... als uh, voor het western kwartier uitgezocht. Ik ga eens even kijken wat ik heb staan voor deze muziek. De muziek is van, even kijken wie dat gecomponeerd heeft. Lisa Gerrard en Marcelo de Fran. Bedtime Story. de soundtrack eh, Jane Got a Gun. Een westernfilm, eh, 2015 dacht ik dat die gemaakt is. is in Nederland 2016 uitgekomen. Hoofdrollen Natalie Portman, Ewan McGregor en Noah Emmerich. Jane Hammond is een voorbeeldige vrouw die getrouwd is met Bill... een van de slechtste mannen die in de stad rondloopt. Als Bill zich tegen zijn eigen bende keert... en op een dag halfdood thuiskomt met acht kogels in zijn rug... neemt Jane zelf een wapen ter hand om orde op zaken te stellen... om haar familie van de medogeloze bendeleider Colin McCann en zijn wraakzuchtige metgezellen te redden... probeert ze hulp te krijgen van Dan Frost, een revolverheld en voormalige liefde van haar. Dat deze hulp er komt is te danken aan Dan's liefde voor Jane... die maar nipt groter is dan de bijna net zo sterk aanwezige haat... voor haar zwaargavende man Bill... die hij nu voor haar in bescherming zal moeten nemen. Ja, aardige western, mooie muziek. Muziek gecomponeerd door Lisa Gerrard en Marcello Di Francesco. Francesi. Uh, eh, safe. safe. Katie safe. ziet dat de western toch weer een, eh, een aardige opkomst heeft. Als ik kijk, The Revenant, eh, The Hateful Eight, deze film... Eh, Jane Got Gun, Forsake. Ja, allemaal westerns. Jane Shot Vic Standorf. muziek van Lisa Gerrard, die kennen we natuurlijk van Hans Hij Heeft met hem ook het een en ander gemaakt. En gezongen, dacht ik. Ja, tot zover Jane Shot, uh, Vic Standoff. Ik ga me naar een andere western toe. Die had ik ook nog beloofd. En dat is de western For Sake. Ik zal daar de trailers van eh, draaien. Vind ik wel grappig. Sir Clayton, but them stories true But the men you killed. Your Mother and I kept asking ourselves what we'd done wrong that filled you with so much hate. Why did you return to Fallon? I wanted to try something else. I'm not sure there is something else for men like us. The thought of coming back to you was the only thing that got me through that damn war. I'm married. Married? Going on eight years now. I thought you knew. Well, well, well. I heard a lot about you. Is you going to be a problem? I feel you and I headed for an inevitable conclusion. If I was looking for trouble, you'd already know it stay inside. They're going to try to push them off homesteads they've been living on all their lives. And if we're still here? Then I'd start looking for a black dress. I do admire your restraint. But I also know if you kick a dog long enough, he's gonna bite. sit here pretending that you and I have ever seen eye to eye pretty much anything. not responsible for the life you choose. not Ja, dat is over de trailer van Forsaken. Het verhaal, Kansas 1875. John Henry Clayton keert terug naar zijn geboorteplaats in de hoop... de band met zijn vader Dominic Clayton... waarmee hij een verstoorde relatie heeft, te herstellen. Maar een lokale bende blijkt de dus stad te terroriseren. John Henry is de enige die deze bende zou kunnen stoppen... maar hij heeft zowel zijn pistool als zijn reputatie... van een onverschrokken revolverheld achter zich gelaten. Hoofdrollen Kiefer Sutherland, Donald Sutherland en Demi Moore. Nou, dat belooft toch wat, hè? Tijd om wat muziek uit deze film te draaien. Muziek is gecomponeerd door Jonathan Goldsmith. Openingsmuziek. luistert naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Elke Beuving en we gaan na de klok van tien rustig door met draaien van eh, mooie filmmuziek. Ik zie op de rol staan The Memoirs of Acacia, muziek van John Williams. Eh, twee nummers uit, nee, een nummer uit Million Dollar Babe van Clint Eastwood. Gran Torino, Clint Eastwood. Bang Gang, een modern love story. Uh, door White Sea, gespeeld. Good Will Hunting. Eigenlijk een, eh, een documentaire over Elliot Smith. Heaven Adores You. Schulmädchen Report. Duits. Uh, eh, Tervediev, een Russische componist. De nieuwe film Chocola. En The Dressmaker. Nou, genoeg om het tweede uur hele mooie muziek mee te beleven, zou ik zeggen. De laatste klanken van Forsaken.